Kasper Meijer met het NOS-journaal. De steun voor het coronabeleid van het kabinet is voor de tweede maand op rij toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. 51% van de ondervraagden staat nu achter het beleid. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat 85% van de ondervraagden de coronaregels wil versoepelen of zelfs alles wil loslaten. Slechts 9% wil de regels houden zoals ze nu zijn. 38% is het liefste dat alle maatregelen verdwijnen. Dat percentage was nog nooit zo hoog. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Schallenberg is kritisch over het terugtrekken van ambassadepersoneel uit Oekraïne. Hij noemt het een bedenkelijk signaal naar de Oekraïnse bevolking. Onder meer Amerika en Nederland hebben een deel van het ambassadepersoneel teruggehaald. Schallenberg zei dat de Oostenrijkse diplomaten blijven zitten waar ze zitten... zolang dat te rechtvaardigen is. Ook vindt de minister het niet goed dat de VS al dagen zegt dat Rusland elk moment Oekraïne kan binnenvallen. In een aantal sectoren is het voor bedrijven nog moeilijker geworden om personeel te vinden. In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide het aantal vacatures naar recordhoogte... en daardoor nam de spanning op de arbeidsmarkt verder toe, meldt het CBS. In december waren er meer openstaande vacatures dan werklozen. De meeste vacatures staan open in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Op de Olympische Spelen is snowboardster Melissa Peperkamp 60 geworden op het onderdeel Big Air. Daarmee overtrof de 17-jarige in Peking alle verwachtingen in haar eerste Olympische finale. Het goud was net als vier jaar geleden voor Anna Gasser uit Oostenrijk... die met een knappe laatste sprong een Nieuw-Zeelandse en een Japanse voorbleef. Het weer in de ochtend is het droog en schijnt af en toe de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het westen flink regenen.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 I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your I hand. Take you to the candy <laughs> shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going to you In a rodeo.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 I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I take you to the candy shop. One taste of what I got. I'll have you spending all you got. going hit the spot. Whoa. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop lijken we allemaal gelijk. De vrijheid komt weer langzaam terug.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 De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken is kritisch over het terugtrekken van ambassadepersoneel uit Oekraïne. Hij noemt het een bedenkelijk signaal naar de Oekraïnse bevolking. Canada zet een noodwet in om het truckersprotest in de hoofdstad Ottawa te beëindigen. Dat heeft premier Trudeau besloten. De wet stelt de premier onder meer in staat om het protest illegaal te verklaren. Het weer in de ochtend is het droog en schijnt af en toe de zon. Vanmiddag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het westen flink regenen.